spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een medewerker van het Openbaar Ministerie in Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij in beslag genomen geld achterover heeft gedrukt. Ook twee familieleden van de verdachte zijn opgepakt. Naar hen is vermoedelijk geld overgemaakt. De medewerker wordt verdacht van valsheid in geschriften, oplichting, verduistering en witwassen. Waarschijnlijk is er meer dan 300.000 euro verduisterd. In Brussel zijn regeringsleiders van de EU voor de laatste keer dit jaar bijeen. Op de agenda van de EU-top staan onderwerpen als de grensbewaking en de vluchtelingencrisis. Maar de aandacht gaat vooral uit naar Groot-Brittannië. Premier Cameron zoekt steun voor zijn hervormingsplannen voor Europa. Krijgt hij die niet, dan dreigen de Britten te vertrekken uit de Europese Unie. Het meest omstreden is Camerons plan om de komst van werknemers van het Europese vasteland af te remmen. Vooral landen uit Oost-Europa, zoals Polen, zijn fel tegen zo'n maatregel, die ze als discriminatie zien. Oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie staan nog altijd open voor samenwerking met het kabinet, ondanks de breed gedragen motie van afkeuring gisteravond tijdens het debat over de TV-deal. De oppositie ziet die motie meer als een waarschuwing. Alleen het CDA heeft nog niet laten weten welke consequenties deze partij aan de motie van afkeuring verbindt. Dinsdag stemt de Eerste Kamer over het belastingplan. De steun van het CDA en D66 zijn dan nodig voor een meerderheid. In de mijnstreek in Limburg zijn de gevolgen van het sluiten van de mijnen 50 jaar geleden nog steeds te merken, blijkt uit een rapport in opdracht van de provincie. Volgens de onderzoekers zijn er veel sociale problemen in oud-mijnwerkersbuurten. Vooral in Heerlen en Kerkrade hebben relatief veel mensen een laag opleidingsniveau en een zwakke gezondheid. Ook is de werkloosheid in die wijken hoger dan op andere plekken in de provincie. Het weer vanuit het westen meer bewolking en vannacht gaat het wat regenen. Het blijft zacht met minima rond 10 graden. Morgen trekt de regen weg en s ochtends schijnt de zon af en toe. Smiddags meer bewolking bij een graad of 12. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Den Haag richting Utrecht 3 kilometer bij Nieuwebrug door een ongeluk op de rechterrijstrook. Vertraging is niet heel groot. Op de A12 Utrecht richting Den Haag 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwebrug en Gouda. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 4 kilometer file. 6 kilometer op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. En A27 Gorkum richting Utrecht tussen Nieuwegein en knooppunt Lunette. Door een ongeluk 3 kilometer de rechterrijstrook is dicht.